Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte is somber over de bereidheid van de Grieken om mee te werken aan een oplossing voor de schuldencrisis. Hij zei dat bij het begin van een ingelaste top van regeringsleiders in Brussel. De verwachting was dat de Grieken vandaag met nieuwe voorstellen voor bezuinigingen en hervormingen zouden komen. In plaats daarvan kwam de nieuwe Griekse minister van Financiën Tsakalotos met oude voorstellen die eerder al waren afgewezen. Volgens Rutte neemt de Griekse regering een groot risico met de belangen van het Griekse volk. Vanavond of anders morgen vroeg worden nu nieuwe Griekse voorstellen verwacht. De drugscriminaliteit in het zuiden van het land lijkt zich weer te verplaatsen naar andere plekken in Nederland. Volgens politie en justitie worden de laatste tijd steeds vaker grote hennepkwekerijen en drugslaboratoria ontdekt in provincies als Noord-Holland en Overijssel. De verplaatsing wordt geweten aan de intensieve aanpak van de criminaliteit in het zuiden van het land. Minister Koenders spreekt zaterdag in Bosnië bij de 20 herdenking van de val van Srebrenica. Er zijn vaker Nederlandse bewindslieden bij de herdenking geweest, maar het is voor het eerst dat een lid van het kabinet er ook een toespraak houdt. De avond ervoor praat Koenders met nabestaanden. In juli 1995 veroverden de Bosnische Serviërs de moslimenclave Srebrenica. Die werd beschermd door Nederlandse militairen. Zo'n 8000 moslimmannen werden door de Serviërs vermoord. Kinderopvangcentra en peuterspeelzalen moeten zich meer gaan richten op de ontwikkeling van kinderen. Minister Ascher wil ze daar ook meer op gaan beoordelen. Hij wil zo voorkomen dat kinderen achterstanden oplopen die ze later moeilijk inhalen. Een mentor gaat de ontwikkeling van een kind volgen en bespreken met de ouders. Het weer, met name in het oosten van het land vallen wat buien, mogelijk met onweer. Morgen geregeld buien, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer en bij Eembrugge 3 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 3 op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maasje 10. A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 3 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam gaat het in beide richtingen nog langzaam bij Delft.